Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De band van Douwe Bob stapt op. De zanger besloot zijn tour te cancelen omdat hij het niet eens is met het corona-toegangsbewijs. En een van de bandleden zegt nu tegen 3 voor 12 dat ze er allemaal mee stoppen. En dat Douwe Bob op zoek moet naar nieuwe muzikanten. Er kwam kritiek op de beslissing van Douwe Bob om voorlopig niet meer op te treden. Van mensen die zeggen dat ook geluidstechnici en poppodia het slachtoffer zijn. Maar er zijn ook artiesten die hetzelfde doen, zoals Nielsen en Frisco. Tweederde van de mensen kijkt tijdens het rijden op zijn telefoon, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur. Demissionair minister Visser doet een oproep, hou hem in je zak. We zien dat toch heel veel mensen wel reageren of kijken in ieder geval op hun telefoon als ze een berichtje ontvangen. En dat is of uit nieuwsgierigheid of angst dat je iets belangrijks mist. De helft van de weggebruikers gaat van een berichtje langzamer rijden en slingeren of krijgt zelfs een ongeluk. Bij een test- en vaccinatielocatie in Goes is vanochtend een auto naar binnen gereden. Het was een ongeluk. Een man was net uitgestapt om een prik te halen. De vrouwelijke bestuurder wilde de auto daarna parkeren, maar drukte per ongeluk het gaspedaal in in plaats van de rem. De pui ligt er helemaal uit, maar er is niemand gewond geraakt. En lawaai net bij het Amsterdamse UMC ziekenhuis. Het lawaai werd gemaakt door boos ziekenhuispersoneel. Bij zeven academische ziekenhuizen wordt vandaag actie gevoerd. De werkdruk is veel te hoog, zeggen ze. En er moet een fatsoenlijke loonsverhoging komen. Het weer, best wat zon en het wordt zo'n 18 graden.